Mariette Krol met het NOS Journaal. Op de tweede dag van het impeachmentproces tegen oud-president Trump... zijn niet eerder gepubliceerde beelden getoond van de bestorming van het Capitool. Democratische aanklagers lieten beveiligingsbeelden zien... van hoe senatoren en vicepresident Pence op de vlucht zijn voor de indringers... en maar net op tijd in veiligheid worden gebracht. Ook enkele republikeinse senatoren noemen de beelden belastend en verontrustend. De veiligheidsdiensten willen meer geld om de Nederlandse economie te beschermen... tegen digitale spionage vanuit China en Rusland. In het FD zeggen de AIVD en de MIVD dat ze dagelijks Chinese en Russische hackers betrappen... op inbraken bij bedrijven en universiteiten... en bij aanvallen op vitale infrastructuur... zoals de drinkwatervoorziening en telecomnetwerken. Vooral het gevaar uit China wordt onderschat, zegt de AIVD. VVD-leider Rutte wil na de verkiezingen niet samen met Forum voor Democratie-leider Baudet in een kabinet. Hij zei dat in tv-programma Op1, naar aanleiding van racistische appjes die door forumleden zijn verstuurd, ook door het forumleider Baudet. Volgens Rutte had hij al niet veel zin om samen te werken met Forum, maar gaan de appjes alle grenzen over en noemde ze onder meer walgelijk. Het ziekteverzuim in de zorg is nog nooit zo hard gestegen als in het laatste kwartaal van vorig jaar. Volgens het CBS was het met 8,2 procent vooral hoog in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het ziekteverzuim onder alle Nederlandse werknemers was het hoogste in 18 jaar... en kwam uit op 4,9 procent. Bij overheidsorganisaties daalde het juist... waarschijnlijk doordat mensen in die sector veel thuis werkten. Het weer opklaringen en vrijwel droog, maar erg koud... Op veel plaatsen is het min 10 tot min 15 graden.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 Vooral het gevaar uit China wordt onderschat, zegt de AIVD in het Financiële Dagblad. In de vier grote steden zijn de afgelopen maanden honderden dakloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa opgevangen, meldt NRC. Veel van hen zijn door de coronacrisis hun baan kwijtgeraakt en die was vaak gekoppeld aan een woning. En de NS rijdt ook vandaag met een beperkte dienstregeling, vooral met sprinters. Volgens de NS zijn door kou en vocht meer treinen in onderhoud. Gisteren bleek dat treinen door de beperkte dienstregeling soms overvol zitten. Het weer droog, maar erg koud.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 I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lights. Calling me out in it's unfair. Told you I don't wanna go there. can taste it All your expectations Rising up but push them to the side You know I'm down to go anywhere But told you I don't wanna go there I think you feel good Yeah, I think you're so sweet But you're taking this all too seriously Yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out in no doorway. Shot where she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby.